1000 Nederlandse burgers en militairen vier jaar vast in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen zijn omgekomen. De grote India herdenking vindt morgen plaats bij het Indië-monument in Den Haag op de eigenlijke dag van de Japanse capitulatie. En dan het weer. Vanochtend opklaringen, vanmiddag meer bewolking, kans op een bui, maar ook af en toe wat zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal en de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valburg.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 Er was storm voorspeld. De Amerikaanse president Obama heeft met de Britse premier Cameron en de Saudische koning Abdullah telefonisch overlegd over de situatie in Syrië. Ze willen dat president Assad onmiddellijk stopt met het gebruiken van geweld tegen zijn eigen burgers. In verschillende steden in Syrië wordt nog steeds gevochten tussen betogers en militairen. In het noordwesten van Libië wordt hevig gevochten tussen troepen van president Gaddafi en Libische opstandelingen. Tunesische bewoners van het grensgebied met Libië horen en zien de strijd tussen de twee partijen. De troepen van Gaddafi zouden een belangrijke grensovergang naar Tunesië in handen willen krijgen om zo een van de belangrijkste aanvoerroutes naar de hoofdstad Tripoli veilig te stellen. De dader van de Noorse aanslagen, Anders Breivik, is gisteren teruggekeerd op het eiland Utøya voor een reconstructie. Hij werd onder zware politiebewaking aan een touw over het eiland geleid en verhoord, meldt de Noorse krant VG. De Noorse politie zegt vanmiddag meer details te geven over de reconstructie. Vanochtend worden in de Tweede Kamer de doden herdacht die in Nederlands-Indië zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zaten zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vast in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen zijn omgekomen. Grote Indië-herdenking vindt morgen plaats bij het Indië-monument in Den Haag op de eigenlijke dag van de Japanse capitulatie. Het weer in de loop van de ochtend trekt de regen via het oosten het land uit. Vanuit het westen klaart het langzaam op en vanmiddag is er een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. een graad of 22. Vanaf morgen meer zon en een kleinere...